Een groep jongeren sloeg en trapte meerdere slachtoffers. De jongens zijn vanochtend aangehouden toen ze op het politiebureau waren. Ze worden gezien als hoofdverdachten. De arrestaties volgen op uitgebreid onderzoek naar de filmpjes, zegt de politie. Ook is gesproken met veel getuigen, onder meer op scholen. Het dodental na de zware aardbeving in Albanië is opgelopen tot zeker 14. 600 mensen raakten gewond. Albanië werd vanochtend opgeschrikt door een beving met een kracht van 6,4. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen, omdat er nog mensen onder het puin liggen. Het is de zwaarste aardbeving sinds 90 jaar in het land. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Rond op- en afritten is de kans op een ongeluk bijna drie keer zo hoog als elders op de weg. Zeker zes op de tien gebeuren binnen een kilometer afstand van een op- of afrit. Dat blijkt uit een analyse door schadeverzekeraar Unive... die 75.000 verkeersongelukken onderzocht... die tussen 2016 en 2018 plaatsvonden. In die periode bleek het het vaakst mis te gaan bij Amsterdam... bij twee afritten aan de westkant van de A10 en bij de A20... de afrit Rotterdam-Krooswijk vallen wel relatief minder doden bij ongelukken bij een op- of afrit dan op andere stukken snelweg. In Duitsland hebben boze boeren het verkeer in Berlijn deels lam gelegd. Duizenden, tractoren zijn met hun, duizenden boeren zijn met hun tractoren onderweg naar de Brandenburger Tor. Ze voeren actie tegen nieuwe milieumaatregelen over bemesting en de, duizend, en de bescherming van insecten. De demonstratie is opgezet door een actiegroep waarbij zich 30.000 Duitse boeren hebben aangesloten.